Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Robin Gibb, een van de drie van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker en werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Samen met Barry en Maurice vormde Robin eind jaren 60 de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang. Ze scoorden hits als Stayin' Alive, How Deep Is Your Love en Words uit de film Saturday Night Fever. Robin Gibb had ook succes als solozanger, met onder meer Saved by the Bell en Juliet. Met zijn dood is er van de vier broers nu nog één over, Barry. Robin Gibb is 62 jaar geworden. In Chicago zijn nog twee verdachten gearresteerd op verdenking van terreurgerelateerde activiteiten. Eerder werden al drie mannen opgepakt op verdenking van terreurplannen voor de NAVO-top over Afghanistan. Een van de twee verdachten die vandaag werden opgepakt zou geprobeerd hebben spullen te kopen om een pijpbom te maken. Wat hij daarmee van plan was is niet duidelijk. In diverse delen van het land zijn afgelopen avond straten blank komen te staan door zware regenval. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland was er wateroverlast. Tussen Den Bosch en Eindhoven reden geen intercities door een blikseminslag. Omroep Brabant had vanwege het slechte weer problemen met het uitzenden van de huldiging van Willem II. Dat is gepromoveerd. Pakistan heeft de blokkade van Twitter opgeheven. Het sociale medium was in het land zo'n acht uur lang moeilijk bereikbaar. Veel internetters wisten de blokkade te omzeilen. Pakistan had de site geblokkeerd omdat Twitter had geweigerd om materiaal te verwijderen dat beledigend is voor de islam. Er werd opgeroepen om afbeeldingen van profeet Mohammed te plaatsen. Volgens de islam is dat godslastelijk. Het is niet bekend waarom de blokkade van Twitter is opgeheven. Het weer, kans op een bui en ongeveer 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken die vooral smiddags uitgroeien tot een bui.